Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In het zuiden van Spanje heeft een man kerkgangers aangevallen met een kapmes. Het gebeurde in twee kerken en in een kapel. Daarbij zijn vier mensen gewond geraakt. En voor de deur van één van de kerken viel een dode, vermoedelijk een medewerker van de kerk. De dader is opgepakt. Volgens meerdere Spaanse media gaat het om een man van Marokkaanse afkomst. De Spaanse krant El País meldt dat het Openbaar Ministerie rekening houdt met een terroristisch motief. Een man van 25 uit Almere wordt ervan verdacht een handeltje te hebben gehad in persoonlijke gegevens. Hij zou de gegevens hebben gestolen van tientallen miljoenen mensen uit onder andere Nederland, Oostenrijk en China. Vervolgens verkocht hij die gegevens online. Leel Kleine wordt niet langer verdacht van zware mishandeling. Het OM OM heeft de verdenking aangepast. Het gebeurde na een verklaring van zijn ex Jamie Vaas. Die zegt nu dat de rapper niet met de autodeur heeft geslagen... en dat haar hoofd niet tussen die deur was geklemd. Dat verhaal kwam de wereld in nadat er beelden op social media op waren gedoken... waarop het daar wel erg op leek. Het onderzoek naar de mishandeling loopt nog, zegt het OM. En de grootste fietsenstalling van Amsterdam is klaar. Een deel tenminste. Het eerste deel. De stalling is bijzonder omdat die onder water is gebouwd. AT5 nam al eerder een kijkje. De stalling is 9 meter onder straat. Dus dat is best een heel eh, eindje naar beneden. En daarvoor hebben we rolpaden waar je met fietsen al op naar beneden wordt geleid. Er kunnen hier straks bijna 7000 eh, fietsen staan. Waarvan 700 OV-fietsen. Er is alleen één maar, schrijft het parool. Er zijn geen plaatsen voor bakfietsen. Dat is in de bakfiets capital van de wereld misschien een beetje lastig. Zaterdag is er toch een feestje om te vieren dat de stalling open is.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 a drill instructor. I wanna be a drill instructor. I wanna cut off all of my hair. I wanna cut off all of my hair. I wanna be a drill instructor. I wanna be a drill instructor. I wanna wear my smoky bear. kan het beter krijgen en ze heeft gelijk. Het is winter, vrije zimmers. Rum drinken, denk het aan de zeemerminnen. Blijf een piraat die zich niet aan het land kan binden. Samen met mijn hart heb ik de stad begraven. Maar waar de kaart is, begin ik maar te vragen. Een rood kruis in de weg naar huis. Ik ben zo dichtbij en zo ver van huis. Ze is mijn zogenaamde goud liever kwijt dan rijk. Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heb gelijk.